Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een enorme vuurwerkvangst in Duitsland, vlak over de grens bij Enschede. Er werd 350.000 kilo aan vuurwerk gevonden in oude bunkers. Volgens de politie is het de grootste vuurwerkvangst ooit. Allemaal spul wat in Nederland niet verkocht mag worden. Het eh, vuurwerk dat we in beslag hebben genomen eh, betreft het zware vuurwerk wat we niet op straat willen zien. Wat hard knalt, zoals eh, cobra's, maar ook andere knalvuurwerk. Daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel siervuurwerk in beslag genomen. De grote compounds, de grote potten. De politie gaat ervan uit dat de gigalading bedoeld was voor de illegale verkoop in Nederland. Er zijn tien mensen opgepakt. In Amerika worden nog altijd stemmen geteld van de midterms, de tussentijdse verkiezingen. In Pennsylvania won tegen de verwachting in een democrat een plekje in de Senaat. Maar of ze daarmee een meerderheid halen, dat is nu nog niet te zeggen. Op veel plekken is het nog spannend, zegt correspondent Marieke de Vries. Niet alleen in Georgia, maar ook in de staat Nevada, waar het een nek-en-nek race is. Ook in de staat Wisconsin. Dus het is echt nog te vroeg om te zeggen dat met, eh, met die ene eh, zetel die de democraten geflipt hebben... als het ware afgepakt hebben van de republikeinen... dat daarmee de democraten meerderheid zouden hebben in de Senaat. Volgens de laatste peilingen lijkt het erop dat de Republikeinen wel de macht in de Amerikaanse Tweede Kamer krijgen. Klimaatactivisten hebben vannacht opnieuw een kunstwerk te grazen genomen. Ze lijmden zich in Australië vast aan grote prins van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Het werk raakte niet beschadigd. Op beelden is wel te zien dat de lijsten en glasplaten besmeurd zijn met blauwe vegen. Witlof verdwijnt langzaam van ons bord. AD schrijft dat de groente niet zo populair meer is. Volgens groentekenners komt het doordat jongeren eerder kiezen voor producten die bij de wereldkeuken passen. Dat willen kwekers veranderen. Zo is er een witlofbedrijf bezig met het inschakelen van influencers voor de promotie van de lof. Ook willen ze de groente in babypotjes gaan stoppen, zodat mensen van jongs af aan gewend zijn aan de smaak. Het weer nog. In het westen kans op pittige buien met soms ook onweer. Later trekken die buien weg en is het vaker droog en af en toe ook zonnig. Het wordt vanmiddag maximaal een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. File op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Reken op een kwartiertje aan oponthoud vanaf Zoeterwoude.